Nou, zo dadelijk eh, eh, kunt u weer luisteren naar Koert de Keizer. Hij komt inmiddels binnenlopen. Goedenavond Koert, alles goed? Ja, alles goed, staat hij. <laughs> hij heeft hier een hele stapel cd's bij zich. Met mooie muziek zo te zien. Oh jee, wat. En uh, zo dadelijk kunt u dus luisteren naar het Keizerrijk tot 11 uur vanavond hier bij Moedijk FM. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet.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 Go back to the zoo en beam me up. Ik zal me even netjes voorstellen, want eh, volgens mij hebben ze al lang weer vergeten wie ik ben. Ik ben Koert Keizer, het is eh, namelijk 9 uur geweest op zaterdagavond. En dan is het tijd voor... Keizerrijk! Keizerrijk. En daarom heet het dus ook eh, Keizerrijk, omdat ik Koert Keizer heet. <laughs> Ja, zo simpel is het mensen. Goed, wat gaan we doen allemaal? ik ga een hoop fatsoenlijke muziek draaien. Ik ga een hoop onfatsoenlijke praat verkopen. Ehm, en dan komt het eigenlijk al op neer. Uh, nou ja, heb je commentaren kan dat altijd via Twitter. Dus Keizerrijk, IJs, eh, Keizerrijk met E lange IZ of korte ijz. Uh, eh, Keizer vind je op Facebook, ben ik ook ingelogd, dus kan je ook commentaar leveren. En anders kun je altijd nog mailen naar studio.moedijkenfan.nl. Kortom, ik ga hard. Dit is de Party Squad. Adje Gers, Johnson, lekker lekker gaan. Lean in Nijburg op een dakterras. Reverse, laat hem met de hardste bas. Terwijl Ruben naar mijn vraag komt, die krijgt nog af. Dus ik twitter hem terug, rond een uur of wacht. Druk mijn peuk uit de stapper in de studio. Steen klein beetje Yves Saint Laurent. Zin en tekst, tape die track. En dit alles doe ik in een half uur of zo. Niemand in de game die doet wat ik doe, want ik doe niet wat zij doen. Doe niet wat jij doet, doe niet wat een ander van me wil. Niet blij doen, niet zo tof doen, ik zal mij doen. Ze noemen me handsome, ze noemen me fan met magic, spring op het en classic. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Yeah, die zegt werk, maar ze willen een 16. Ineens willen niggas mijn naam op het track zien. Ze noemen een nigga atje of je kent of je kent niet. Ben vast betaald als je mij je tent ziet. I made it, get it all, yeah. Ik laat eten voor niemand, nigga don't care. Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair. Weer een nieuwe trek voor Jerry om te pompen. Yeah, yeah. Ik krijg lobby wat ik doe, what I does. Niggas om me heen zijn too vaak thugs. Die bitches om je heen zijn too chat uh. En alles wat ik zeg, I do, I does. Yeah, I do, I does. Ik hoef niet eens te praten in die broek, gaat los. Ik kan je niet vertellen hoe die poot was. Niet hangen met die tellen, want voor. Ik ga, yeah. ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Mm. Ze zeggen moet je Jason zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossend zien Fuck dat, ik ben aan de linker Yeah, en mijn dikke, dus ik ga los, yeah. Chicks liggen maar, mm, godverdikke maar, willen maar, dikke maar. Caucasian en cinema, dark skin, porno stars, yeah, cinema. Ze rocken naar mijn mic, yeah, zingende, pingen maar, zinnen van ik heb zin in ja. Die shit is niet normaal, die shit is niet normaal, nee. Die shit is heftig, trekken naar je haren, 69, ik doe het allemaal. Ik wil wasted zijn, wasted zijn, feesten als een beest met een dirty tape erbij. Hey, shorty face met mij, laat Ik ga hard ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Ik ga hard, ik ga lekker, ik ga los en we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal, ja, we doen het allemaal. Mm. Op de party squad, op, op, de party squad. Mm. Op de party squad, op, op, op, de party squad. Ik ga hard. Op de party squad, op, op, op de party squad. Op de party squad, op, op, op. Keizerrijk. Killers, Spaceman en daarvoor dus Party Squad en dan nog een hoop uh, types wiens naam ik allemaal niet gaan noemen. Ik ga hard en eh, zoals je weet heb ik bij Moedijk ook altijd nog de single van de week. Eh, zonder jingle blijkbaar. dit is CeeLo Green en Bright Lights Beer City. 山。 We've all been changed from what we were. Our broken hearts left smashed on the floor. I can't believe you if I can't hear you. I can't believe you if I can't hear. Killers en Smokers Outside the Hospital Doors. Mijn favoriet van de band. Niet dat jou iets uitmaakt, maar toch. Hè? Ik denk, vertel het gewoon. Ik heb ook heel veel nieuwe muziek bij je voor vandaag. Ik heb um, ehm, The Naked and Famous en Youngblood. keep my secrets hope to die. Promises when you some Andy Warhols en Bohemian Rhapsody. Like you. Ik uh, begreep dat de hele wereld in brand staat. de simmer geen flikker, we gaan gewoon lekker muziek luisteren. Dit is de Foo Fighters en Rope. Reizenrijk. Moerdijk FM. Goeie, goeie avond, u spreekt met, met Giel van Bokhoven. Um, spreek ik met de eh, eh, alcoholisten hulplijn? Ja hoor, daar spreek je mee. Goedenavond. Dank u wel. Ehm, ik heb een, eh, een, een, probleempje. Ja. ik heb nogal dorst en ik heb niks in huis. Nee, oh, dat is wel hartstikke goed van je. ja, <laughs> het is Ja, nou ja, je toevallig. hebt in ieder geval jezelf nog even gedwongen even na te denken. Precies. En dan nou vroeg ik me af, is het Ehm, eh, zijn er misschien eh, plekken ehm, die u bedenkt, kunt bedenken die s'nachts nog drank leveren? Weet u dat misschien? Ehm, nou, er zijn, eh, ja, een beetje een alcoholist, tenminste, ik kon altijd wel iets bedenken om aan alcohol te komen, ook midden in de nacht. Maar ik ga jou natuurlijk niet op ideeën, <laughs> op ideeën brengen. Oh, oh. Dat, is, dat is natuurlijk juist niet mijn, eh, mijn taak, om het zo maar te zeggen. Oké. Mijn taak is natuurlijk om eh, te proberen om jou eh, tot morgen te krijgen. Ja. Dat je nuchter blijft. En, heeft u tips dan wat ik dan kan doen? Misschien iets, anders nou drinken? Ja, ik heb steeds erg, erg dorst. Ik heb nogal dorst, ja. Ehm, nou, wat je kan, kan gaan doen is nu, je kunt natuurlijk... Ehm, het gezelschap eh, opzoeken van iemand die je vertrouwt. En die van jouw eh, probleem af weet. Ja. En eh, die kun je gewoon natuurlijk echt gewoon om hulp vragen. Gewoon zeggen, joh, ik heb dorst, maar ik wil gewoon niet drinken. Mm -hmm. Hè? Ehm, kan ik bij je even een uurtje ja, langskomen en komen praten. Ja, ja, gewoon even. Want hoe langer je de tijd neemt, hè, tot nu de impuls om te gaan drinken, en het daadwerkelijke moment dat je gaat drinken, hoe langer je de tijd ertussen kan krijgen, hoe meer kans je hebt dat je gewoon morgen weer nuchter je open, ja. doet. En eh, stel nu ehm, dat niemand wil en ehm, ik heb eh, bijvoorbeeld een fles spiritus of zo. Dat, als ik dat verdun, is dat een idee? Om te gaan drinken bedoel je? Ja. Ja, dan ga, je natuurlijk, dan ga je natuurlijk wel heel extreme dingen bedenken om eh, alcohol binnen te krijgen. Ja, ja, dat is, ik zat net al te zoeken in, in mijn kastje. Ja. Ehm. ja, met andere woorden, je bent eigenlijk dus al bijna vastbesloten om toch te gaan drinken. Ik, ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Eh, zo klinkt het haast wel een beetje. Ja. Ja. Ehm. ja, want je gaat eigenlijk al bedenken inderdaad hoe je dan op een andere manier alcohol weer Ja, weet u nog meer dingen waar alcohol in zit? Ja, nou kijk, als je, hè, ik heb ook in een afkeerkliniek eh, gezeten en dan krijg je natuurlijk inderdaad de extreme dingen te horen. En mondwater bijvoorbeeld. Zit er alcohol in? Ja, meeste, meeste wel. Oh. En eh, ik als alcoholist, ik, sta nu een poos nuchter natuurlijk. Ja. Ik eh, kijk dus ook heel specifiek op het etiket of dat het zonder alcohol is. Of ja, ja, ja. Ja. Mijn mondwater. Ja. Ik ga even naar mijn badkamer, denk ik. Nou, dank u wel voor uw informatie. Ja, nee, maar hé. Hey. Ja. Blijf nog even hangen. Ja, oh. Maar wil je, echt, eh, wil je echt, echt gaan drinken, joh? Nee, het is, het is maar... Eh, ik, ik ga gewoon even kijken of ik het heb. En dan, eh, dan zie ik wel weer verder. Weet je, het beste wat je kunt doen als je inderdaad het hebt, blijf gewoon even aan de lijn, is om het gewoon even weg te gieten. Oké, ik, ga, ik ga het nu weggieten en dan, dan bel ik je zo terug. Is dat, is dat een garantie? Dat ik je dan weer aan de lijn krijg? Nou, ik, Kijk, ik kan je tot niks dwingen, maar ik, ik ben er gewoon voor jou en, en je kunt me gewoon terugbellen. Zo. Is goed, ik bel u zo terug. Dat is goed. Dank u wel. Doei. Dag.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 Feeling so fly like a G6. The Furious Movement like a G6. En daarvoor dus Giel van over met zijn alcoholprobleem. Weet je wat ik altijd zin in krijg als ik gezopen heb? Om eens even een, een, over kroeg op te schoppen. Dit zijn de vaccines zijn Wrecking in Bar. Dus ik weet niet hoe het met jullie zit, jongens. Maar eh, ik, eh, ik word altijd een beetje nat van John Mayer. Ik heb dat vaak vaker verteld, natuurlijk. John Mayer is, is, zo mannelijk dat hij zelfs eh, nou ja, mij om, omkrijgt naar de verkeerde kant. Goed, ik had gisteren had ik ook een raar gevoel. Ik denk, wat de fuck is er met mijn hand? Nou, bleek het Friday te zijn. Nou, goed zo. Gelul, <laughs> dit is The Cure en Friday I'm in Love. The Cure En Friday I'm in Love. En eh, god, het is alweer bijna klaar. Hè? Het eerste uur. Keizerrijk. Gelukkig komt er nog een uur aan. Met extra kutte Echt, echt hele, hele kutte Met het allemaal straks naar tienen. Dus de Klexus en Golden Scans. als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Heel de gemeente op de kap. En de eten op 106.3 en 107.6. Dit is Moerdijk FM. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. kiss someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying you. Arctic Monkeys en Brainstorm is het, eerste nummer van... Uur 2 van Keizerrijk en dit is fatsoenlijke muziek. Dit is Kick Drum Hard van de Avid Brothers. space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh. break me with desire? Did you think I'd crumble? broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. When you're the one who tried to break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Hold oh, out, I, I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Cake. Die ken je misschien nog van uh, Short Skirt, Long Jacket. Dit is een cover van eh, Shirley Bassey. I Will Survive. En elke la sportbril. Goed, maar dat doe ik dus niet. <clears throat> ik doe eh, lekker de Star Wars Canteen Band op de achtergrond. iedere nerd die maakt nu een sponsje. Waaronder ik zelf. <laughs> Haha. ik word hier vrolijk van. Goed, eh... Het <laughs> loopt hier een... Neger binnen. Um, meneer Neger, wie bent u? Big Snoop Ah, en dat is eh, David Guetta zeker. So I can, make you give it up, give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach, so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat just wanna make you sweat. I wanna make you sweat, sweat. I just wanna make you sweat.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 just wanna make you sweat. Keizerrijk met Koert de Keizer. Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that. turn of a stay on the moon. She listens like spring and she talks like June. En Drops of Jupiter. En daarvoor dus eh, Snoop Dogg ehm, de da David Guetta remix van eh, Sweat. I wanna make you sweat. Je zou, het niet verbazen als, eh, als ik zeg dat het origineel eigenlijk I wanna make you wet is. Nou Snoop Dogg, dat, dat lukt je niet echt. Dat kan alleen je John Mayer. Ja. Zo, zijn er mensen die... Hey, welke, welke, vier, welke van de vier luisteraars gaat vanavond stappen? Even vingers. Goed zo. Oké, hebben jullie ook zo'n zin in uh, brakke, brakke zondag? Volgens mij gaat dit volgende nummer over namelijk. Het is Hurts en Sunday. daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. suckers. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Yeah, man. in the floor now. back then, back then, back then. I wake up, every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Dizzy Rascal en Armand van Helden. En bankers. En over bankers gesproken. De Q-artiest die moet ook wel helemaal knettergek uit zijn hoofd, eh, uit zijn kop zijn. Want godverdomme, wat een, wat een kutte, kutte, kutte, kutte Q heb ik voor je um, zometeen. Ehm, nou ja, iets over, eh, iets over half elf komt hij ehm, na het volgende blokje muziek. Ha, dit is Scouting for Girls en Patch Girls. She passed, she's class. Candy for the eye and a twinkle in a smile. And she looks... like butter wouldn't melt. Uh oh, uh. he's bewitched. Her daddy's rich. You can see she comes from money, but she's still a little honey, and it looks like butter wouldn't melt. Oh no, he started. Uh oh, oh. I never thought I'd say this, but I think you're so oh, oh, oh, awfully nice. Is alright? She said, fine was a little bit scared, a little apprehensive. He was just a boy from a local comprehensive, but he'd heard that. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. She seems pristine, but don't be deceived, cause she's not that naive, even though it looks like butter, wouldn't melt. He had a fright that night. She opened his eyes to a world of surprise. And the butter, oh, the butter, it had gone, it had gone. She goes, oh, oh, oh, oh. With a twinkle in her eye, she said, oh my, to me, oh, oh, oh, oh tonight, tonight was a little bit scared, a little apprehensive. He was just a boy from a local comprehensive, but he'd heard that. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. There's nothing like a little bit of class, wrapped up in a perfect house. There's nothing like a little bit of class, the poor boy never stood a chance. true what they say about posh girls? Is it true what they say? Is it true what they say? Is it true? Is it true what they say? Is it true what they say about posh girls? Posh girls are commanders, but they go like the clappers Cause they never got to hang around with boys at school Posh girls are commanders, but they go like the clappers Cause they never got to hang around with boys at school There's nothing like

Baskerville en Devil's Town. En het is eh, ruim over half elf, dus het is tijd voor... Koorts Ik leg het nog één keer uit voor de mensen die voor het eerste keer luisteren. En er zit er dus altijd eentje bij tussen die vier luisteraars. Ik, eh, elke week, eh, of nou ja, elke week, elke week dat ik een uitzending heb, check ik YouTube. En op YouTube stikt het gewoon van de mafkezen, de mogolen. Die denken dat ze talent hebben en een videoclip moeten maken met een, voor een nummer. En nou ja, um, het is gewoon altijd kut. Het is altijd super kut. En het is gewoon een segment van echt, echt, echt mensen met een enorm bord van kop. Hopen dat ze ontdekt worden op YouTube. Nou, dat gebeurt dan ook door mij. Ik eh, zoek ze op, ik eh, download ze van internet en ik draai ze op Moedijk FM bij Keisrijk. Hey, elke avond tussen, elke zaterdag tussen 9 en 11. Hey, dan, uh, en dan maak ik ze belachelijk. Dat komt eigenlijk op neer. En deze week heb ik nou, weer echt een super, super, super kutte. Echt, echt een legendarisch kutte. Het gaat over zanger Petro. Eh, zijn nummer heet Sabrina. En zanger Petro ziet er een beetje uit als eh, die eh, uitsmijter bij die club waar je altijd ruzie hebt, weet je wel. Sta je in echt drie uur lang in de rij te wachten tot het heel erg koud is. En dan nee, nee, het is vol. En dan laat hij drie lekkere wijven wat hij wel binnen, weet je wel. Zo'n type is het. Zo'n smerig overhemdje aan, witte broek, witte schoenen, kale kop, oorbelletje. En hij zingt over zijn liefde Sabrina, die hij in Spanje heeft gevonden. Zo'n cliché uh, cumu-thema natuurlijk. Goed, ehm, Without further ado presenteer ik je een van de kutste cumu alle tijden. Het is zanger Petro en Sabrina. En het begint al een super kutte. Eh. Cumu. Juist. Een hoog trompetje en een beat. Koorts Cumu. Juist. Zanger Petro. Gaan we samen op vakantie? Uh, nee, dank je, zanger. Petro. Even lekker naar de zon. Gaan we naar dezelfde plaats toe? Welkezelfde plaats? Waar mijn liefde ooit begon. Ah. Zij bent bijna 25. En jij bent 106, dat is meer. Maar bruin getint, Geil. Ik weet niet eens waar het begint. Ik, ik ben terug van je. Olé. Met bijna veel champagne. Wat altijd een Spanje. Olé. En namelijk is Sabrina. Olé, en ze lekker lekker Tina. Olé. Koers, Ze werkt in de kantina, hoor je Gaan we samen naar de bar toe? Ja. Waar mijn lieve schatje bent. Nou, nee. Alle drankjes zijn er gratis. Oh, ik ga toch met je mee, zanger Peter. Als de baas het maar niet weg. Oh. ding lang. Heel die Ik kon het niet verkroppen. Je kon het niet verkroppen en kwam spontaan klaar. Oh. Ik wil terug naar Spanje. Van mij mag je. Wijn en champagne. Volgens mij weer van een bier hoor, als ik kop zie. Sabrina! La Cantina. Niet uh, de Star Wars Cantina. Oh oh, oh. Nou, nou. Partie! Oh, en weer door. <laughs> Met bijna veel champagne. Koerts. Anna met je Sabrina. En ze werkt in La Tina. Koerts. Kumu. Ik wil Oh, modulatie. Ja, ja. Olé. Met oh. <laughs> bijna veel champagne. Olé, en dan met de Sabrina. Olé, en ze Olé. Olé. Nog een keer, hey, olé, met bijna veel champagne, olé. Alla notte Sabrina, olé, e se ik la cattina, olé, Olé, Zanger Petro, wat ben je toch een fucking mogol. Ongelooflijk. Maar ik zal het nooit echt tegen hem zeggen, want volgens mij kan hij echt drie keer in elkaar slaan. Oude Neandertalen. Godverdomme zeg. Zanger Petro, wat ben jij een fucking mogol. Je hebt ook een ontzettende kutkop. Dit is Pesco. Christen, gaan we het hiervoor doen? Hier doen we het voor. Ziet er mooi uit. Boogie! Jawel.

Als ik hem moet geloven, is hij de beste rapper. Maar als ik hem moet geloven, is hij de beste rapper. En als ik jou moet geloven, ben jij de beste rapper. Ik geloof jullie, dus ik ben de slechtste rapper. Een flow en de zwerven, te weinig door om te breken. De tegenovergestelde van al die mode en swagger shit. Okay. Rijdt de auto langs, de bestuurder brengt me shit. Ik kijk hem aan en denk, wie pompt dan nou die faggot shit? De ah. Die emo rapper frissen mensen zijn vette lips en wekken clips. Wat een sukkel, waarom pompt die gast geen lekker sukkel? Ik haat het om van mezelf te houden. Hou ervan om mijn mening niet van mezelf te houden. Jij bent jezelf de shit, maar kom nog steeds met dezelfde shit. Andere beat, zelfde shit. Shit, ik zeg drie keer zelfde shit. En ja, ik doe diezelfde shit. Uh, yeah. Springen in de lucht met je kutkop. Wat sta je te kijken naar mijn kutkop? Kutkop, ik ben een kutkop. Springen in de lucht met je kutkop. Velen snappen nu niet, maar doen een lachere over. Dus deze volgende tekst is voor jullie fucking mogolen. Komt-ie, laten we weer over Gino praten. Voor blanken die van Gino houden en Antillianen die Gino haten. Interviewers met de Gino vragen. Vanaf nu moeten jullie al die Gino vragen aan Gino vragen. Ik speel Gino en ik hoef me niet eens te schamen. Jij vindt hem vet, dat zegt iets over jouw morele waarde. Eigenlijk heeft Campy gelijk. Gino is racistisch, ik weet het dankzij Wendy van Dijk. Dankjewel Wendy. Tuurlijk neem ik mijn fans in de zij. Ik weet ook niet hoe ik anders al die mensen bereik. Dus eh, voor alle fresco fans zoek een fucking hobby. Ik ben verward, vergeet me jongens, ik weet het niet, sorry. sorry. Ik ga een movement beginnen, ik noem het social lobby. Jij hebt win al gedaan. Oh nee. Breng in de lucht met je kutkop. Pas naar je te kijken naar mijn kutkop? Kutkop, ik ben een kutkop brengen in de love wat je kunt Dit is voor mijn De niggas met een maatje S t-shirt aan Zie me gaan, niets te zeggen, waarom staan je speakers aan? Waarom kom je hier, wat wil je zien? Wat kijk je naar me man, wat wil je zien? Voor je fresco ziet meedoen met de silly scene Zie je me in de skinny jeans, haak hakkende op Billy jeans Haak hem door de midden En vak hem met de frisse, die gast die komt nog spitten Geef me 5 euro terug, nigger Even terugblikken ik was bloedbitter, depri, niks veranderd, alleen maar een stuk dikker. Letterlijk, rappers trekken een t-shirt uit bij optredens. Als ik die shit zou doen, zou niemand mij een box geven. Ik ken jou niet, misschien ben ik te onzeker. Misschien niet bewust van mijn kunnen, misschien te onweten. Misschien wil ik niet mijn tong breken. Misschien is alles wat ik wil gewoon jullie een rare frons geven. Dus springen in de lucht met je kutkop. Pas sta je te kijken naar mijn kutkop. Kutkop, ik ben de kutkop. Springen in de lucht met je kutkop. Springen in de lucht met je kutkop. Sta je te kijken naar mijn kutkop. Kutkop, ik ben een kutkop. Bad nigga stuff good, good, good, good, pop, pop, good pop. good pop, pop, zo het, red me, good, drop, good, good, good, good, good, drop, good, good, good, good, good, good, drop, good, drop, drop, drop, drop, drop. Doe het, Ik ben een accepteer.

de nieuwe Strokes, Undercover of Darkness. En eh, ja, ik, eh, kwam eh, een hitje tegen en wat al een aardige hit is in België en in Frankrijk. Ik denk, nou, laat ik het meenemen voor Nederland. En dan zeg ik dat ik het ontdekt heb. Zo werkt het bij mij. Denk ook met Hello van... Martin Solveig. Um, dit is Alexander Stan en Mr. beat hey, het volgende nummer is eh, voor alle leuke meisjes die luisteren. Wat ik in ieder geval eentje ken. Schattig, hè? you want to go to the with me? I'm going Crystal Fighters en Plar. En eh, van al dat kleffe gedoe heb ik opeens ontzettend zin in een dunner. En het komt even goed uit, want het programma is afgelopen. Het is, eh, het is klaar. Nou, volgende keer is, uh, is er weer een nieuwe keizer. Fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat, je kent het. En tot, hier, tot 11 uur in ieder geval La van Pas en Salat Tomatignon. Pita, pita, la Mais mais pas bien plus qu'un radis. Voilà dans mes jabs, j'ai que dalle, j'ai que Nishtaniette et que chi. Alors voilà moi pour mon casse-dalle, j'irai pas aux États-Unis. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab Dans mon estomac, pour les turbo mon sandwich. Quand un grec va se faire voir chez moi, j'ai du belle concours, cool, cool, chiche. Donnez-moi un ça car d'un il faut que ça pique, faut que ça arrache. Si t'as compris ça, t'apprécieras mieux la musique. Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Salade, Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab pourquoi raconter des salades si tu restes sur place que nenni Si c'est la cuisine de nomades, c'est mieux l'emporter sur la vie Des Balkans aux Africains, du Moyen-Orient à Paris On tapine pas pour les gros Macronades au pays du kebab uni Salade, tomate, oignon, qu'est-ce que tu mets dans ton

Dit was Keizerrijk voor deze week. De groeten.